uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In India gaan tientallen vliegvelden in het westen en noorden van het land dicht tot 15 mei. Vannacht zijn er over en weer raketaanvallen gemeld tussen India en Pakistan. Ook het Pakistaanse luchtruim is gesloten, vooralsnog voor een dag. Het Pakistanse leger zegt dat India drie van hun luchtmachtbases heeft aangevallen. Ook Pakistan heeft naar eigen zeggen raketten afgevuurd... en meerdere militaire doelen in India geraakt. De spanningen tussen India en Pakistan liepen onlangs weer hoog op. Aanleiding was een aanslag in de regio Kashmir... waarbij 26 toeristen werden gedood. In Brussel zijn vier mensen opgepakt voor betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij... op het beruchte metrostation Clemenceau. Onder hen is de vermoedelijke schutter. Hij wordt aangeklaagd voor moord. En ook de bestuurder van de vluchtauto is aangehouden. Hij is minderjarig. In februari waren er meerdere schietpartijen bij het metrostation in Anderlecht. Ondanks extra inspanningen van de politie kwam bij een van de incidenten een 19-jarige man om het leven. Vermoedelijk was het een afrekening in het drugsmilieu. Bij een verkeersongeluk met een spookrijder op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens zijn meerdere mensen gewond geraakt. Rond 10 uur gisteravond kreeg de politie meerdere meldingen van een spookrijder binnen. Meteen daarna gebeurde het ongeluk. Er waren drie voertuigen bij betrokken, waaronder die van de spookrijder. Dit weekend rijden er geen treinen van en naar station Groningen. Het station wordt de komende tijd verbouwd. Er komt onder meer een voetgangerstunnel en nieuwe sporen. Na het weekend rijden er veel minder treinen en vanaf 14 juni gaat het station een hele maand dicht.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 ecstasy, you're the one I need. When I look in your eyes I know that you are the one for me Yes You drive me crazy Cause you're one of a kind get down, yeah. Het ritme, ritme. van ZFM.